Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De meeste Nederlanders vinden het qua versoepelingen wel even goed zo. Vorige week ging de avondklok eraf, mochten terrassen open... en kon je weer winkelen zonder afspraak. Heel fijn vindt meer dan de helft van de Nederlanders. Maar daar mag het voorlopig wel even bij blijven, kwam deze onderzoeker achter. Mensen zijn een beetje geschrokken van de, de berichten over vollopende ziekenhuizen en IC's en code zwart. En, eh, en ook de jongeren die zijn daar toch ook wel erg gevoelig voor. Hoe het verder moet qua versoepelingen in de zomer is nog even de vraag. Minister De Jonge wil in elk geval op tijd een knoop doorhakken over een vaccinatiebewijs. Met zo'n app zou je over de grens op zomervakantie kunnen gaan. De app geeft dan een groen vinkje als je nog antistoffen hebt na een besmetting... als je een negatieve test hebt of al een coronaprik hebt gehad. En over vaccineren gesproken, na bijna vier maanden zijn er al ruim 5,6 miljoen prikken in de armen gegaan. Een groot deel van de kwetsbaarste groep is beschermd. Het RIVM schat dat ruim driekwart van de mensen boven de 70 in elk geval één prik heeft gehad. En waarschijnlijk sta je niet heel vrolijk bij de benzinepomp. Tanken is duur en vandaag nog een stukje duurder geworden. De prijs voor olie is weer gestegen. Benzine en dieseltanken is in bijna negen jaar niet zo duur geweest. Voor een liter benzine moet je nu een euro en 89 cent neertellen. En kampeerders hadden hun vakantie waarschijnlijk iets anders voorgesteld. Ze kunnen niet lang uit luieren in de zon maar moeten door regenplassen en met een weggewaaid kapsel naar het washok. Nogal jammer vinden deze campinggasten in het Brabantse Vessem. Ja, ik ben wel die zagrijniger dan normaal. <laughs> dat klopt, ja. Ik kan niet echt heel veel leuke dingen doen, want alles is best wel nat. Beetje gewoon de kachel aan en eh, ja, een beetje... Lekker dicht tegen ja, aan. Ja. Dat vooral. <laughs> Het weer, ja. Af en toe valt een bui, soms met wat hagel of onweer erbij. Tussendoor is het wel even droog met wat zon en dan gaat of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A8 richting Amsterdam is nog altijd dicht bij de Koenbrug. Dat komt door een hardnekkige storing.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 Later begonnen muzikanten zelf met muziek te experimenteren... Zo werd er ska gemaakt, daarna rocksteady tot uiteindelijk in 1968 reggae kwam. and the Charlie Biggs met Just My Imagination. Nu naar Eddie Grant met Baby Come Back. Maar eerst de Fugees met het overbekende No Woman, No Cry. A dedication to all the refugees worldwide. Uh, one time. Say, say, say. I remember when we used to sit oh, in a government yard in Brooklyn. the way programma ook aandacht voor de klassiekers. Geplukt uit de top 2000, de uit Noord-Ierland afkomstige gitarist Gary Moore...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 van toen. Mary Wilson richtte de Supremes in 1959 op samen met Florence Ballard, Diana Ross en de al vroeg vertrokken Betty McGloon. De meidengroep werd beschouwd als een van de belangrijkste groepen in de States en Europa. Ook speelden de dames een belangrijke rol in de doorbraak van de Afro-Amerikaanse R&B music. Ze scoorden hits met nummers als Baby Love, Stop in the Name of Love You Can't Hurry Love, You Keep Me Hanging On and The Happening. Drie van deze songs heb ik geselecteerd. Rabbit was een zanger en songwriter die eind jaren 70 en begin jaren 80 het hoogtepunt van zijn populariteit bereikte. Rabbit, geboren in Brooklyn, New York en opgegroeid in New Jersey, verhuisde in 1968 naar Nashville in de hoop de kosten te verdienen als songwriter en zanger. Burning Up With Love is een van zijn songs. waves rolling off of you. And your pretty body laying close to me, melting in the heat. Hey, is it hot in here or is it just me? Cause I'm burning, burning up the club like a log in a fireplace. Yeah, I'm burning. burning up with love for you. I've been burning up with love. Been burning up with love for you. I've been burning up with love. Somebody hand me thermometer hand it to me quick. I think I just better take my temperature. I'm sick. Love sick. There's a red hot fever fever inside of me. I must have caught it from your lips. It gets hotter and hotter and hotter when we kiss. Baby, I'm burning, burning up with love like a log in a fireplace. Yeah, I'm burning, burning up with burning up with love for you. I've been burning up with love. I've been burning up with love for you. I've been burning up with love. Ever since the night we kissed and you set my world on fire, I've been burning up with love for you. I've been burning up with love. Rabbit stierf in 1998 op 56-jarige leeftijd aan longkanker. Tijdens zijn carrière scoorde Rabbit 26 nummer 1 hits in de country charts en had 8 top 40 pophits. I Love a Rainy Night and Driving My Life Away behaalden beide de hoogste positie in de country charts. Nummer 1 Country Hit. Well, I love a rainy night. I love a rainy night. I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows, showers wash all my a rainy night, I love to hear the thunder, watch the lightning when it lights up the sky. You know it makes me feel good. Well, I love a rainy night, it's such a beautiful sight. I love to feel the rain on my face, taste the rain on my lips. In the moonlight shadows. 1 country hit. 60s en 70s muziek luister je naar Triple Play. Kees de Haan. Drie Engelse zangeressen die hits scoorden in de 60s zijn Sandy Shaw, Petula Clark en Helen Shapiro. Zij vertolken Puppet on a String, Downtown en Walking Back to Happiness. say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet on a string. Love is just like a merry-go-round with all the fun of the fair. One day I'm feeling down a puppet on a string.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 George Kooijmans, gitarist en oprichter van de legendarische rockband Golden Earring, leidt aan de progressieve spierziekte ALS. Daarmee is meteen het lot van de 60 jaar oude Haagse band bezegeld. Optreden zit er niet meer in. Met een drietal songs wil ik een eerbetoon brengen aan de Earring. time reflected as if they were bad? Or is it just imagination going like poison through your head? Is it that your friends are telling you the whole thing is such a drag? But they are the ones who are drifting between what is good and what is bad.